4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het graf van de vrouw die in haar eigen tuin is begraven mag voorlopig blijven. Haar echtgenoot beroef haar vorige maand in hun tuin in Brunsum... nog voordat de gemeente daar toestemming voor had gegeven. Volgens de rechter had de man dat niet mogen doen... maar is het nu niet wenselijk om haar te laten opgraven. Feyenoord neemt drastische maatregelen om ongeregeldheden met hooligans te voorkomen bij Europese thuisduels. De Kuip blijft die duels voor de helft leeg. Er mogen nog maar maximaal 26.000 fans in. Verder komen er rondom het hele veld netten van 10 meter hoog en worden extra stewards ingezet. De maatregelen volgen op de straf die Feyenoord kreeg na het duel met AS Roma in 2015. Duitsland overweegt de dienstplicht weer in te voeren. Dat blijkt uit vertrouwelijke regeringsstukken, schrijft de krant Die Welt. Vijf jaar geleden werd de dienstplicht in Duitsland nog afgeschaft. In het document staat dat burgers het leger kunnen ondersteunen... als Duitsland de buitengrenzen van de NAVO moet verdedigen. Het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag is deels ontruimd, meldt Omroep West. Volgens een medewerker staan op de derde etage vaten met chemicaliën, boller dan normaal... De brandweer gaat de chemicaliën opruimen. Vorig jaar werd het gebouw ook al eens ontruimd, toen bleek het loos alarm. De Nederlandse Olympiërs zijn bij de RAI in Amsterdam gehuldigd. Even daarvoor waren de laatste sporters vanuit Rio aangekomen op Schiphol. Er waren bij de RAI minder fans dan verwacht. Morgen gaan de medaillewinnaars langs bij premier Rutte en koning Willem-Alexander. Sascha de Boer keert terug op televisie. De oud-NOS-journaalpresentator wordt presentator bij het KRO-NCRV-programma Brandpunt. De Boer werkte tot mei 2013 bij de NOS en daarna ging ze zich volledig richten op fotografie. Brandpunt wordt vanaf 6 september uitgezonden in een vernieuwde opzet, gepresenteerd vanuit een studio. Het weer, overal schijnt de zon flink. Het is tussen de 25 en 28 graden. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plaatsen wordt het dan 30 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.